Maar dat leidde tot grote protesten. De president trok zijn rol weer in. Maar hij zit er nog steeds. Er zijn veel mensen niet blij mee. Er staan opnieuw duizenden Zuid-Koreanen te demonstreren. Volgens deze vrouw is het goed dat die noodtoestand weer is ingetrokken. Fortunately, we could stop him, but uh, the is, still those who uh, tried this crazy move They are still in their seat. Nou, de mensen die de macht over wilden nemen zitten er nog steeds, zegt ze. Oppositiepartijen in Zuid-Korea zijn nu een procedure gestart om de president af te zetten. In Den Haag is de Utrechtse baan deels geblokkeerd. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn er de weg op gegaan. Ze hebben onder andere wekkers, sirenes en fietsen meegenomen. De activisten voeren actie tegen fossiele subsidies. Ze hadden de actie niet van tevoren aangekondigd. Een bijzonder cadeau voor prinses Amalia, die zaterdag 21 wordt. Ze krijgt een eigen wassen beeld in Madame Tussauds. Haar beeld krijgt volgende week een plekje naast de beelden van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. En goed nieuws voor iedereen die wel eens een rondje hard loopt, de racefiets pakt of naar een festival gaat. Over een tijdje kun je voor je de deur uitstapt checken of het wel verstandig is. Het KNMI komt met een hittekrachtindex, een waarschuwing voor hitte dus. Dat is een maat die zowel de effecten van temperatuur, luchtvochtigheid warmte van de zon en wind allemaal met zich meeneemt. En we drukken dat uit in hittekracht omdat we daarmee de impact van de hitte in een makkelijke manier willen gieten die door veel mensen meteen begrepen wordt. Het kan onder meer handig zijn voor ouderen en andere kwetsbare groepen... maar ook politiemensen en andere hulpverleners kunnen er iets aan hebben. Ze hebben snel last van de warmte omdat ze dikke beschermende kleding dragen. Het weer, een beetje van alles wat vandaag. Veel grijs en op sommige plekken kans op een bui.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 nog in totaal 366.000 euro bijdraagt aan het Casinofonds. Bedoeld voor stimulering van culturele evenementen in Zandvoort. In 2025 het jaarlijks afgesproken bedrag van 116.000 euro... en daarna nog vijf jaar 50.000 euro voor de sluiting per 1 februari... Zegt, zegde Holland Casino het contract over het Casinofonds eenzijdig op... in een brief van 30 oktober. Volgens Holland Casino door onvoorziene omstandigheden. De gemeente is van oordeel dat de omstandigheden wel waren te voorzien... en kennelijk niet voor de andere vestiging van Holland Casino golden. Holland Casino als bedrijf is immers niet in zijn seance van betaling... laat staan viert, zo valt te lezen. Daardoor moeten verplichtingen uit de contracten tussen het gokbedrijf en de gemeente over het casinofonds worden nagekomen. BMW heeft dan ook in een brief aan Holland Casino laten weten. Holland Casino bevestigt de ontvangst van de brief en zegt in gesprek te gaan met de gemeente Zandvoort. En ik ga door met Heartbreak Hotel, Elvis. since my baby left I a new place to dwell. Street. you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll make you so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely, they could die keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby.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 Na het Zandvoort Museum en het Oude Raadhuis is de tentoonstelling dit jaar te zien in de protestantse kerk. Kees Roos heeft een collectie van honderden kerststallen, van inimini kleintjes tot gigantisch grote. De, kerst, de dorpskerk wordt momenteel sfeervol ingericht en op vrijdag 6 december om 4 uur zal de burgemeester de tentoonstelling officieel openen. Iedereen is welkom en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Daarna is de kerststallen tentoonstelling in de kerk van woensdag tot zondag van 12 tot 5 te bezoeken. Voor 1,50 per persoon. Mississippi, Pussycat. altijd een heerlijk plaatje om mee te galmen.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 You give me cold for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. instrumentaal van de week. Van Jealous was een Vangelis was een Griekse componist, muzikant en multi-instrumentalist... die veelal gebruik maakte van synthesizers, piano, keyboard en andere elektronische instrumenten. Hier is Vangelis met 1492, Conquest of Paradise. tweede kerstdag, donderdag 26 december, van 2 tot 4 uur. Tweede kerstdag is al lang niet meer wit geweest. Maar tijdens deze mooie wandeling laten we je wel mooie witte stuifduinen zien. Haal een frisse neus en geniet van de winterse waterleidingduinen. We lopen over de kale duinen en door de dennenbossen... en passeren onderweg een diversiteit aan natuurschoon. De IVN-gids kun je er alles over vertellen. Natuur, historie en waterindustrie ontmoeten elkaar in dit bijzondere deel van de Amsterdamse Duinen. De unieke besteding van je kerstmiddag is toch echt in de frisse buitenlucht een mooie wandeling maken en goed gezelschap. Ga je mee? Het kan druk zijn, dus kom wel met de fiets. En de start is Amsterdamse Duinen, Pannenland bij de kaartjesautomaat. Een kaartje van de Amsterdamse nu kost 1,50 per persoon. Kun je bij aanvang pinnen of vooral online aanmelden. Aanmelden is wel verplicht via excursienatuur.gmail.com In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the warm hold of your love and mine to feel you all around me and to take your hand along the sand I ah, bet I may as well try and catch the wind when sundown pales the sky to hide a while behind your smile and everywhere I'd look your eyes would find for me to love you now would be the sweetest thing it would make me sing I ah, bet I may as well try and catch the wind standing in your heart is where I want to be and long to be. Event met... Nee, dat was Catch the Wind van Donovan. De Lama's in Zandvoort. Maak kennis met de wonderwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met de andere deelnemers er los van te zeren. Deze cursus is voor alle leeftijden en onder leiding van de gerenommeerde acteur Leo van Es. De kosten zijn 5 euro per keer. En je hebt één keer een gratis proefles. Vooraf aanmelden moet je wel via 5740330. 5740330 of via de website van Pluspunt. En het is vrijdag 17 januari van 2 tot 4 uur.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 Een klassiek concert presenteert een hele grote productie. Met het dynamische Cello Octet uit Amsterdam. En dit keer verzorgt Stichting Classic Concert Zandvoort een groot en spectaculair concert. Op 15 december is het befaamde en internationale Cello Octet Amsterdam gecontracteerd. Ze zullen u verrassen met een sprankelende en kleurrijke klankenwereld. Het Cello Octet Amsterdam is een avontuurcollectief van acht cellisten... dat staat voor nieuwe muziek en interdisciplinaire voorstellingen. In de hedendaagse muziek is het octet een begrip geworden. De cellisten vertellen via hun instrumenten een verhaal... en daarbij zullen zij niet braaf op hun stoel blijven zitten. Vanwege de omvang van deze grote productie... vindt het concert plaats in de Agatha-kerk. De kaarten zijn 25 euro, zijn online te koop of via www.klessenconcert.nl of bij de Zuivelhoeve, Kaashuis Tromp, op de Grote Krocht. Alleen contant. Vrienden van de stichting betalen 20 euro. Via de website bestellen voor de jongeren tot 18 jaar is de entree 10 euro. John Lennon. Het is een mooie tijd, het begint kerst te worden. Dus we gaan deze plaat even draaien voor u.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 Op deze bijeenkomst bespreken wij de beren op de weg hier naartoe. Hoe je deze kunt temmen, welke ondersteuning je nodig hebt... om stappen naar dagbesteding en of vrijwilligerswerk te kunnen zetten. Ook geven wij informatie over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn... en wat er op het gebied van dagbesteding vrijwilligerswerk te doen is. Meer informatie 5719393. 5719393. En het is dinsdag 16 december van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. En de locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. Elke morgen als ik wakker word, zeg ik...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 maakt de liefde Drink ik uit een pure waterboom En slaap onder een dek. Een vacature vrijwilliger baniemedewerker. We hebben per direct een vacature voor vrijwillige baniemedewerker... voor diverse ochtenden of middagen in de week... en op oproepbasis in de vakanties. Wil jij jouw vaardigheid, jouw sociale vaardigheid inzetten... mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team... ben je goed in plannen en kan je overweg met de computer... stuur dan een bericht aan Paulien via p.honer en dat spel je h o n r.